Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Duitse inzet van straaljagers in Syrië is noodzakelijk om de Syrische bevolking te beschermen tegen IS. Dat zei de Duitse minister van Defensie. Eerder vandaag lijkt al uit dat Duitsland tornado-straaljagers naar Syrië stuurt voor verkenningsmissies. Verder gaan er een oorlogsschip en een tankvliegtuig voor straaljagers naar het gebied. De uitbreiding van de Duitse hulp in het IS-gebied komt mede doordat de Franse president Hollande daarom heeft gevraagd... naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. In Berlijn zijn twee mogelijke jihadisten aangehouden bij een politieactie. Volgens de politie is de actie gehouden nadat er verdachte zaken in een auto waren gevonden. Wat er precies in lag is niet bekendgemaakt. De bewoners van 16 huizen in de omgeving werden uit voorzorg geëvacueerd. De arrestanten zijn mannen van 28 en 46. Volgens de politie zijn er geen concrete aanwijzingen dat ze een aanslag hebben gepland. Het terreuralarm in Brussel is verlaagd naar niveau 3, het ene hoogste niveau. Daardoor is het dreigingsniveau in Brussel weer gelijk aan de rest van België. Het niveau werd afgelopen weekend verhoogd naar niveau 4. De dreiging was toen ernstig en nabij, zei de Belgische terreurbestrijdingsorganisatie. De maatregel leidde ertoe dat het openbare leven in Brussel dagenlang stil lag. Daphne Schippers is niet verkozen tot beste atlete van de wereld in 2015. De prijs gaat naar de Ethiopische atlete Dibaba, heeft de Internationale Atletiek Federatie IAF bekendgemaakt. Schippers was een van de genomineerden voor de prijs. Ze werd dit jaar wereldkampioene op de 200 meter en haalde zilver op de 100 meter tijdens de WK. Het weernocht wordt snel kouder. Halverwege de avond ligt de temperatuur al rond het vriespunt. Vannacht kan mist ontstaan en lokaal kans op gladheid. De minima liggen tussen min 1 en 6 graden. Morgen vanuit het westen meer bewolking, in het oosten soms nog zon.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 Is ook precies denk ik de bedoeling van, eh, van deze song. The Prophet van Alaska hoorde je op deze 26 november. En we hebben weer een gast. En die gaan we zo direct nog even introduceren hier bij het publiek. Is ook geen onbekende voor ons, want ze is hier ook twee keer eerder geweest. En dat is Linda Kreuzer. Dus zij zal vanavond hier weer te horen zijn bij Alternative FM. Ehm, als eh, de mensen die een beetje Linda volgen... dan weten ze dus ook dat ze behoorlijk bezig is eh, geweest eh, de laatste tijd. En dat zullen we zeker ook aan haar gaan vragen. natuurlijk ook het komende uur. En even na negenen dan ook nog eventjes kort nog even met haar praten... over de muzikale plannen en over de dingen die ze al tot dusver gedaan hebben. Want het is best wel weer even wat te bespreken. Dus dat gaan we straks allemaal doen. Maar natuurlijk hebben we ook eh, muziek. Alaska zei ik al met de eh, The Prophet. Eh, deze jongens die gaan 13 december. Dat komt al rap dichterbij. Dan gaan zij spelen in de grote zaal van Paradiso. Dus een kleine wens en de jongensdroom van de jongens uit Volendam... gaat toch wel een klein beetje in vervulling. En het voorprogramma, dat is ook heel leuk. Want die band hebben wij ook hier gehad. Dus de Young Folk, die, die doen dan het voorprogramma. En dan heb je een mooi avondvullend programma. Nou, eh, voor een ander Rotterdams gezelschap. Ehm, ook hier geweest. Dat was in september van dit jaar. Uh, hebben we nog een hele mooie opname van. En dat is Southbound. En dat nummer dat heet Feathers. weer een tijdje uit. Eind oktober heeft hij die gepresenteerd in Amsterdam op een eh, locatie waar alleen zijn echte fans uh, kwamen. Ook ik had een uitnodiging gekregen, maar ik heb hem even aan me voorbij laten gaan. Eh, mijn halve mantelzorgactiviteiten laat ik daar toch even voor gaan. Dus ja, dat is ook een, een kleine reden waarom ik <laughs> toch een hele hoop dingen mis. Eh, hoewel ik 13 eh, december toch wel met een eh, rood omrand randje heb staan. Maar ja, ik heb ook iets met Alaska. Dus dat is één ding wat, wat telt. En die andere, waar ik ook wat mee heb... is onze gasten van vanavond. Dat is Linda Kreuze. Want zij heeft de laatste keer dat ze hier was, kon ze vertellen dat ze dus met Melanie, ja, de Melanie heeft opgetreden. Dat is al, al dik een jaar geleden geloof ik alweer ruim, wel bijna twee jaar <laughs> zelfs alweer. Het schiet op. Eh, maar inmiddels uh, ja, vinden het wel weer leuk om je weer even in, de, in de studio te hebben. Dus eh, welkom. Ja, dankjewel. Ja, het begon ergens in 2011 in, in onze oude studio nog kan je nog wel herinneren, denk ik. Dus dat, eh, de, op het, eh, midden in het centrum. Ik weet het nog wel, ja. ja dat toen, het 11, 12... Ja, 11 of 12, was het geweest. Nou, dat is ook alweer een tijdje terug. Maar eh, ik weet wel dat je toen op een gegeven moment een, nummer bij had... wat je toen nog niet gespeeld had. Toen dacht je, ja, fuck it, ik ga hem gewoon spelen. En wat we toen hoorden, dat was gewoon indrukwekkend. En dat nummer heb je ook meerdere malen nog... Nou, gespeeld bij. Home. Ja. ja, die. Inderdaad, die was het, ja. Dus... Ik denk 2012, 2013. ja, ja je, had hem vers, je had hem vers geschreven. ja, ja. en uh, gelijk uitgeprobeerd. Eh, dus, eh, Maar ehm, ondertussen heb je niet stilgezeten, geloof ik. Nee, nee. ik heb vooral heel veel gespeeld. En eh, lekker geschreven. Met band ook, hè? Be ja, begrijpen? Dus, klopt, ja. Heel veel solo. En nu ben ik weer ook met band bezig. En eh, dat is wel echt heel leuk. Ja, Dat, eh, dat is natuurlijk het, het eigenlijke volle geluid... wat je aan je songs natuurlijk wil meegeven. Ja. Ik ben één keer geweest bij de studio... waar je met de volle bandsetting speelt. en mhm. toen kreeg ik ook al... ik denk zo, daar zit wel degelijk pit in de muziek die je ja. dan brengt. Ja, ja. en dus nu wat meer eh, weer ontwikkeld. En echt een heel leuk clubje bij elkaar. Dus dat... Eh, ja, eh, feest. Ja, Ik, ik, ik, ik, kijk wel uit als het materiaal er ook daadwerkelijk is, denk ik. Mhm. Want dan, dan zullen we het zeker... want ik neem aan dat je een keer ook echt met een vette band setting een album wil opnemen. Ja, dat zou mooi zijn. Nou, toevallig vorige weekend zijn we in de studio geweest. Ja. En in ieder geval ook Home opgenomen. Alweer? Of is dat... Eh, of, nee, nog, is nog, nog ergens... Uh... Nog nooit echt opgenomen, nee. Oh. Eh, dus echt de productie. nog wat anders. En mm, ik ga stapje voor stapje. Ja. Dus daarover ja. meer binnenkort. Maar het wordt echt super mooi. Ja. Want je bent al een lange tijd al bezig, geloof ik, hè? Ik, ja, 2000, eind 2012 kwam de eerste EP. Ja. ja. En vorig jaar had ik een tweede, ehm, meer sessiematig en dan solo eigenlijk. Want ik ben toen een tijdje gewoon echt wel eh, meer solo gegaan. En eh, nu met een nieuwe band. Eh, ja, nu zie ik het weer helemaal zitten. ja? ja? Zat je ook eventjes in een soort van dip? Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, maar... dat eh, heeft elk mens, denk ik. Ik denk het wel, ja. ja nou ja, goed. Eh, ik zal niet eh, mijn kaart op tafel leggen. Want, maar goed, aan de andere <laughs> kant, ik weet ook wel dat er weer betere tijden aankomen. komen. dus goed dat... schrijfmateriaal, hè? Dat, dat, denk ik ook wel. Maar ja, ik, ik, maar goed, dat is meer een, een verhaal van mijn kant. Dat gaan we niet doen hier op de radio. Hm. Ehm, maar ik ben wel... dus, dus, maar door het schrijven ben je er dan ook weer een beetje uitgekomen? Of nou, schrijf jij dan nummers van je af? Mm, nou ja, meestal komt bij mij later eigenlijk. Mm. Dat ik, uh, behalve één nummer, ja, die zou ik zo meteen ook wel spelen. Dat was wel echt een eh, soort beetje een therapeutisch ding. <laughs> ja. Dat heb ik heel snel geschreven ook. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Ehm, maar ik moet wel zeggen, het zingen wel, absoluut. Ja, ik heb wel nou ja, gewoon veel gespeeld. En eventjes ook wat, even pauzetje genomen. En dan miste ik het heel erg. Ik krijg er gewoon heel veel energie van. En hele blije stofjes. Dus, eh, we gaan eh, proberen om dat eh, zo dadelijk ook hier voor elkaar te krijgen. Want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Want anders, zou, anders zou je die rit ook niet helemaal maken vanuit... De Maasstad, Rotje Knoer. Ja. <laughs> we hebben wat met, met Rotterdam, want we, we hebben Southbound gehad. We hebben Halfway Station gehad. Dus het zijn toch ja, het zijn ook niet de eerste, de beste rakkers die we hier over de grond hebben gehad hoor. Dus, eh, dus eh, wat dat er gaat, eh, ja, we zijn wel blij dat we ook nog een Rotterdams lijntje, jij bent er ook eentje van, dus, dus ja. Ehm, komen we zo nog even op, want die Rotterdamse muziekscene is natuurlijk heel klein ook in dat, dat opzicht. ja, want nou, nou, gewoon heel veel goede artiesten. Ja, daar komen ze, dat, dat, dat ben ik één ding eh, met je eens. Daar dus komen er heel, goed, daar eh, komen heel goede artiesten komen er inderdaad vandaan. Dat geldt niet eh, voor deze dame. Die hebben we ook gehad. Het is een talentvolle dame. Het is de dochter van Martijn van Waveren. Die we kennen van One Clueless Friend. komen we straks nog op. En dat is Gabi Lieve. En zij heeft ooit nog eens een, een singeltje geschreven met... Ja, die man die ooit nog bij de Voice of Holland meedeed. Jaap. Jaap Reesema. En in het, uh, in het vakjargon, in het Engels, heet hij gewoon Jake Reese. Hier is Hide and Seek. little child, just close your eyes. Sail away on your boat of dreams, make sure you travel light. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. God, tell my people don't cry. Doctors, get out of sight. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea, yeah. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and tell me you are not lying. We ran down that hill, lost our fear, now we weren't frightened. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on. We told ourselves to hold on, but it was a slippery slide, yeah. because I'm a million miles from home Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future for you and me, for you and me. this mournful night, hallowed morning's nine now. I broke out of my personal load, I escaped with steady stride, yeah. I told myself to walk on, I told myself to walk on, I told myself to walk on to the early morning light, yeah. Cause I'm a million miles from home. there's a brighter future for you and me. Cause I'm a million miles from home. I'm a million miles from the sea. Cannot believe how much you've grown. Sure, there's a brighter future. En dat was eh, One Clueless Friend from the Sea. En dat bracht de tijd op eh, drie minuten voor half negen. Dus we gaan eh, rap beginnen met de eerste blok van twee. En Linda zit alweer klaar voor het eerste blokje van twee. Terwijl er ook iemand vreselijk hard aan de sprint is. Lijkt wel Usain Bolt. Maar dan een variant van een techneut die hier er doorheen loopt. Dat is Marcus van Dam. Um, Linda, welke twee nummers gaan en mogen we van je beluisteren? Ja, de eerste heet Resilience. Nog, maar binnenkort heet die eh, Like a Feather. Like a Feather, ja. En de tweede heet Worries. Die staat op mijn tweede EP. Oké. day that I was born. It's golden in the summer, throughout the winter storm. Gold is in my heart, the passion and the pain. It's golden in the summer. Throughout the winter, some of it remains. eyes I see. Golden is the strength of my vulnerability. It's all golden on my shoulders the carriers of the past. It's golden to be untaught, it made me wise at last. Golden are my wrinkles to show me I have known both sides of the coin, the rusty and the golden. zeg ik dan gewoon... zijn wij niet allemaal gewoon af en toe een veertje... wat heel even licht wordt opgenomen. En zo kwam dat liedje ook eh, bij mij eh, eigenlijk eh, binnen. Dus ik denk dat, dat dat wel een beetje... maar goed, iedereen kan daar zijn eigen interpretatie aan geven. Want dat is het leuke van muziek. Maar ik, zie dan gewoon mezelf eventjes op zo'n... zo'n bijna late voorjaarsdag zie ik dan eventjes over de, de, de weilanden uitkijken. En dan ook zo'n veertje. Zoiets. Zoiets is het dus. Ja, klinkt eh, mooi. ja, het klinkt mooi. Ja, maar zo <laughs> komt het, zo komt het, eh, het komt heel speervol eh, over. Resilient heet hij nog steeds. Maar hij gaat veranderen in, ik denk... Hè? Like, like verder verder. Ja, Zo gaat hij, gaat hij waarschijnlijk heten. Ehm, dan het tweede nummer. Worries. Worries, inderdaad. Ja. tonight, drowning out today. in the end. as friends. zat er al, hij zat ook al op eh, dat, die EP, hè? visualize? Hoe heet die, die EP ook alweer? Die Disarmed. Disarmed, ja. ja. Er stond Visualize stond er wel op. Ja, dat klopt. Die ga ik dus- straks nog spelen. Oké, die ga je straks nog eh, spelen. Ja. Zie je. Kijk, eh, oh, nou, maar goed, we gaan even jou even wat, wat rust gunnen. maar we gaan natuurlijk ook nog even wat muziek uit onze eigen machine halen. Ach, Rotterdams. Hoe kan het ook anders? Eh, Halfway Station heeft eh, eh, ook de afgelopen maand een album uitgebracht. Het album heet Dodo. En dit is de derde track op dat album en dat heet Find Love. van uh, Mirjam West. Eh, daarvoor hoorde je eh, Halfway Station met de derde track van Dodo en Find Love. Vind ik altijd leuk als er dan ook nog eventjes heel gauw een, een slok even naar binnen gewerkt kan worden. ja, zo, zo werkt dat bij ons nu eenmaal. ja, ik weet niet of je door het beeld heen wil gaan lopen zo direct, Marcus. Maar dat, dat zal vast en zeker wel. Ehm, voor het laatste setje van twee, want we doen er vandaag maar vier... Ja, dat is het nadeel als je nu pas eh, inschakelt. Maar goed, eh, je kunt het programma altijd nog eh, terug beluisteren hoor. Dus dat sowieso. Linda, welke twee nummers laat je nog horen? Ehm, eerst Visualize. Ja. En dan Sodom en Gomorrah. Sodom en Gomorrah. Ja. En dat is dat therapeutische liedje? Nee, dat was de eerste die ik net speelde. Oh, oh. <laughs> Ja, oké, oké, oké. Dat is de, eh, dat ik verder. in de, eh, ja, oké. nou, snap ik. Ja, oké. Uh, goed, ik, uh, ik, ik, ik ben benieuwd. Yes. go ahead, just shut them now. Visualize someone, somewhere. Take your time, take his hand and let him guide. er al kippenval van toen, eh, toen het nummer op die EP eh, e eh, terecht kwam. dat krijg je er nu nog een keer als je ja, weer naar zit te luisteren. Het is, er zit een bepaalde intensiteit in dit nummer. Dat, dat kan ik even niet... ik kan het niet vatten, aanraken, grijpen. Het is een beetje ongrijpbaar. Maar goed, maar dat is denk ik ook de magie denk ik, van dat nummer wat je hier hebt laten horen. Hmm, dank je. Goed, we hebben er nog eentje van je te goed. Dus... Yes, Sodom en Gomorrah. Sodom en Gomorrah. picked up my baby for a drive to the shore. We messed it up a long, long time ago. A burning urge to make it work. I was sure we had it all. So I had to rig my baby into another few months. As you know, we had it all, but no, not for long. We sank straight to the bottom, the Sodom and Gomorrah of love. so sure. Oh, tell me, baby, how I'm gonna get over this craziness. Straight to the bottom, of love. Oh, I tend to push the button before my cell phone rings, not giving him the chance to hunt, cause I'm giving everything. Of course, I know that's not the way to go, but wisdom is a fragile thing. If you only fall in love once in many years, impatience is a bitch, prescription for tears, straight to the bottom. sure sure Sodom and Gomorrah love. Wauw. Vooral die laatste. Dat, eh, dat vond ik wel heel mooi. Ja, of het onbedoeld of onbedoeld is, weet ik niet. Maar het, eh, het klonk eh, gewoon lekker zoals jij normaal gesproken... met een beetje die heese stem die je hebt. En wat hier eigenlijk ook, hier eh, blijkt toch ook wel een beetje de voorliefde die jij ook hebt bijvoorbeeld van Melanie. Dat is is uit dit nummer heel duidelijk te halen. Want, ja. Eh, en aan de andere kant zeg ik er ook bij, eh, love doesn't need a religion. Als ik het ook even kort mag samenvatten. Dat, mag, dat maakt eigenlijk helemaal geen bal uit. Dus gewoon lekker leven en doen wat je zin in hebt. Er zit toch wel een beetje een vrolijk ondertoontje in. Ja, ja en een sarcastisch en een dat bedoel ik. er dus zit van alles in. Er zit van alles in, dus uh, maakt niet uit. <laughs> Ehm, goed, ik eh, dank je even voor dit moment. Eh, we gaan zo direct nog even praten een beetje over, over allerlei andere zaken hier. over de muziek. En, dus dat, dat gaan we zo allemaal doen. Nu, eerst weer even tijd voor andere zaken. Ga ik, dat, ga ik dat redden? Nou ja, ik ga gewoon mijn best doen. dit is Loke met Jump the Gun. is. Waar komt dit vandaan? Ja, ook uit Rotterdam. Jazeker, Lok uit uh, Loken was dit met Jump the Gun. Opgepikt door Innercore Music. Eh, dat, is die, eh, dat is die grote stal waar Menno Timmerman een beetje de scepter zwaait. En die was al verkocht met uh, Inconsolable. Dat was een van de nummers. jong groepje, jonge honden. En het andere nummer dat was Cold Hearts. Dat was dat andere nummer waar ze ja, min of meer een beetje ehm, de aandacht hebben getrokken van iemand die veel in de muziek eh, aan het uh, brokkelen is. En dat is deze Menno dus. Ehm, het is nou, bijna drie minuten voor negen. Dan heb ik er nog eentje die ik nog eh, kan draaien. En dat is deze van Summerhoes. En... When you for the stars They from the sky You say you weren't surprised luck's not on your side.